Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Kroongetuigen in rechtszaken moeten beter worden beschermd... vindt eigenlijk iedereen in de Tweede Kamer. Een kroongetuige helpt het Openbaar Ministerie met informatie... maar loopt daardoor zelf ook vaak risico. Je hoort justitieminister Jessie Gus. Er zijn flinke stappen gezet, maar niet voldoende. Eh, om de toenemende nieuwe dreigingen ook in de toekomst aan te kunnen. En het stelsel moet daarom ook worden vernieuwd. In het debat ging het veel over de zaak tegen Ridouan Taghi... en de kroongetuige daarin, Nabil B. Zijn broer, advocaat en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries werden doodgeschoten. Geheime informatie over hem verscheen per ongeluk in allerlei dossiers. Werken met onderwijsminister Wiersma is niet altijd gezellig. Ambtenaren zeggen in de Telegraaf dat hij in het eerste jaar regelmatig schreeuwde en deuren dicht smeet. Een aantal mensen zou door hem zelfs ontslag hebben genomen. Volgens de VVD kloppen de verhalen, maar speelt dit inmiddels niet meer. Acteur Alec Baldwin wordt niet vervolgd voor het doodschieten van een cameravrouw op een filmset. Volgens zijn advocaten is de zaak geschikt, maar de Amerikaanse justitie heeft dat nog niet bevestigd. Tijdens de filmopnames dacht de acteur dat het wapen dat hij moest gebruiken veilig was... terwijl er kogels in zaten. En de droom van Feyenoord is gisteravond uiteengespat. De Rotterdammers hoopten op een plek in de halve finales van de Europa League... maar verloren in Italië met 4-1 van AS Roma. Ze waren gewoon te sterk, zei trainer Arne Slot na afloop. Ik denk dat je hun eh, complimenten moet geven dat als jij in staat bent om dit Feyenoord uit te schakelen, dan moet je een hele goede ploeg zijn. Dan moet je mentaal ook supersterk zijn. Feest was het wel in Alkmaar. Tegen alle verwachtingen in plaatste AZ zich voor de halve finales van de Conference League. Penalties waren er nodig om thuis te winnen van Anderlecht. AZ speelt over drie weken de halve finale tegen West Ham United.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 Op de A10 Zuid richting de A10 West bij Amsterdam loopt het nog steeds vast. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en Slotervaart. Er staat 7 kilometer. Je hebt een half uur vertraging. Er staat daar een kapotte auto die ze maar niet wegkrijgen.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 De Soedanese militie RSF zegt eenzijdig de wapens neer te leggen... in de strijd met het Soedanese leger vanwege het suikerfeest. Woensdag hadden beide partijen een bestand van één dag afgesproken... maar dat werd meteen al geschonden. Schiphol verwacht in de meivakantie die vandaag begint... gemiddeld 66.000 vertrekkende passagiers per dag. Dat zijn er meer dan vorig jaar. Toen ontstonden door personeelstekorten urenlange wachtrijen. Op het vliegveld van Toronto in Canada is een lading met goud en andere waardevolle goederen gestolen. Ter waarde van ruim 13 miljoen euro. Dieven namen de buit mee uit een opslagruimte. Het weer op veel plaatsen wordt het een grijze dag met kans op een bui. Maar in het noorden en uiterste zuiden zijn er ook perioden met zon en daar kan het dan 18 graden worden. ZFM. Am I just fooling myself That she'll stop the pain Living without her I go insane Feel the breath in my face Her body close to me Can't look in her eyes everything she needs. She's like the wind.